Ruim 20.000 mensen kwamen bij elkaar om te demonstreren tegen de coronamaatregelen. Enkele deelnemers droegen daarbij jodensterren op hun kleding. Burgemeester Halsema zegt dat ze het afschuwelijk vond om te zien. Een van de organisatoren zegt dat hij ook niet achter het dragen van de sterren staat. Hij denkt na over een kledingvoorschrift bij volgende acties. D66-leider Sigrid Kaag heeft flink uitgehaald naar Mark Rutte. Deze tijdens een jaarlijkse lezing. Kaag baalt dat er geen kabinet komt met de linkse partijen GroenLinks en PvdA... omdat Rutte dat niet ziet zitten. De D66-leider had dan ook aardig wat kritiek op hem. De realiteit van de toeslagenaffaire en het coronacrisismanagement leggen genadeloos bloot... dat een goed functionerende democratische rechtsstaat nooit een rustig bezit is. Dat geldt ook voor degene die om het hardst roepen hoe onwijs gaaf ons landje is. Later deze week gaat een nieuwe informateur kijken hoe het met de formatie verder moet. En heb je een echte bossenbol in handen of niet? Met een speciaal videoprogramma van Gijs is het mogelijk om daarachter te komen. Al is het programma daar eigenlijk helemaal niet voor bedoeld. We kunnen er bijvoorbeeld eh, obstakels eh, mee detecteren op de weg wat makkelijk is om bijvoorbeeld ongelukken eh, te voorkomen. Als we het computermodel eh, geleerd hebben, dan kunnen we eigenlijk video's uploaden waar bossenbollen in zitten. En dan wordt eigenlijk door het computerprogramma gedetecteerd waar de bossenbollen zich bevinden. Het programma is wel makkelijk voor de gek te houden. Hij eh, weet hoe een bossenbol eruit ziet, maar hij weet niet wat het is. Ehm, dus dan kunnen ze, we kunnen een bossenbol namaken met een nepvulling. En dan zal hij nog steeds zeggen dat het een bossenbol is, terwijl het eigenlijk in praktijk geen bossenbol is. Volgens Gijs is het trouwens niet echt zinvol om bossenbollen te leren herkennen, maar wel leuk. Het weer. In het noorden kan wat regen vallen. De temperatuur daalt naar een graad of 9. Morgen droog en flink wat zon. Dan wordt het 23 tot 27 graden.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 Last heet het nummer. En als het goed is, proberen we ze nog ergens te strikken. Zal eh, lastig worden met een popronde die nog voor de deur staat. Want ook daar zijn ze voor uit gekozen om daaraan mee te doen. Welkom in dit laatste uur van Alternative FM. Ehm, ik zei al, ik eh, moet nog iets even goed maken. Want eh, er is een EP eerder uitgebracht eh, door Koekoe. En die EP die is in, in, juni verschenen. En daar stond al een heel mooi nummer op. En dat nummer dat ga je nu weer horen. Dat nummer dat heet Audio Flame. Nijmegen. Shameless en Weakness. Daarvoor hoorde je Koekoe met Audioslave. Uh, eh, van een uh, eh, EP die ze eerder hebben uitgebracht. 5 juni hebben ze die uitgebracht. Maar ja, eh, we hebben hem een beetje over het hoofd gezien. Dus moeten we er iets nog op... ja, we moeten er sowieso op terugkomen omdat je hem vergeten bent. Koekoe uit Den Haag. Want eh, daar komen ze vandaan. Eh, als we weer teruggaan naar de provinciegrenzen... Eh, dan staan er dus nu gewoon drie klaar... die binnen de provinciegrenzen van Noord-Holland vallen. Bijvoorbeeld deze band. Ja, die heeft ook geen introductie meer nodig. Ze zijn weer terug van weg geweest. En dit is alweer die tweede single. Penelope met Thin Line. as I get numb. Hollandse rock uit de hoofdstad van eh, Nederland dan wel te verstaan. Wallflower en uh, Please Don't. Datzelfde geldt ook voor Penelope. Dat is toch nog enigszins een, een beetje een eh, nummer waarvan je dan denkt... Eh, normaal gesproken zijn we ze wel wat eh, steviger van ze gewend. Maar dit is nog een beetje een ingetogen nummer van Penelope met Thin Line. Die hoorde daarvoor. Um, ehm, we gaan eh, zo dadelijk proberen eens even met de mensen van Darker te, te praten. Ehm, dat doen we aan de hand en naar aanleiding van Rainy Days. Dat is een EP die ze vorige week hebben uitgebracht. zelf hebben we volgens mij behoorlijk vaak dit nummer laten horen. Nummer Hope van Darker. dingen waarmee eh, je midden voor in de nacht eh, wakker kan maken. Dat is bijvoorbeeld dit. En waarom? Omdat daar zo'n eh, behoorlijke invloed in zit van de jaren 80. zo omschrijven de bandleden dat zelf ook. Namelijk Deepest Mode zit er bijvoorbeeld onder andere in. Het is een beetje de ethisch noir, zou je bijna kunnen zeggen. Ehm, want ik heb ook twee leden van Darker aan de telefoon. Ehm, eh, Jeps, eh, dat is dus eh, Jeps Zalvisberger. Die, die praat gewoon Nederlands. Hallo Jeps. Goedenavond. Goedenavond. En Valerio Recenti. En that's the one. He is coming from Italy, I think. And the one who speaks English. <laughs> and, and that's the one. Uh, <laughs> yeah, but I have news for you. Um, I spoke uh, with Jarno Savelli, uh, the, the, uh, designer from uh, the racetrack in uh, in Zandvoort last week. Mm -hmm. And that was also an Italian, and he was very excited that the Dutch Grand Prix is on this way this weekend. So of course, of course. So you are the second. You are the second Italian this week. It's, we're, we are everywhere. It's <laughs> like, it's like I'm afraid. <laughs> Yeah, it, it, I think uh, you you if you're not designing a racetrack, then you will uh, ma make some music. I think. <laughs> Yeah, pretty much. yeah. yeah. Drink wine and make music. Yeah, yeah, yeah. It's, it, it's just like it's just like wine. I think. yeah. Eh, eh, even voor, eh, voor de mensen thuis. Ik heb even een kleine introductie gedaan. Ja, want ook Valerio komt uit Italië. En dat was bij de introductie omdat ik gesproken had met Jarno Savelli. de man van Dromo, die het circuit heeft ontworpen. Dus het was de tweede Italiaan deze week die ik sprak. Zeg ik het goed? zo even kort samengevat, Jeps. Want jij bent degene die het kan controleren natuurlijk, hè? Nee, eh, heel erg goed. <laughs> goed. ja, goed vertaald. <laughs> Wordt een vrolijk gesprek, denk ik, eh, zo langsbrand. Uh, eh, Ik heb Valerio alleen maar in de band gelaten, omdat hij zo goed kan koken. Ah, oké, oké. <laughs> Ah, ah, okay, oh, you just understand a little bit Dutch, Valerio. Oh, yes, I do. All right. So is this what is happening yet? you want it to happen now? yeah. I have to admit, you cook great in, Ital in Italy, so... <laughs> yeah, uh, you know, we, we, have to, we have to, we have to bring it to the world. All right, all right. But, Um, you know, if it was only for the cooking, uh, then then I accept it. <laughs> play music with yet. So if that's how I did it, uh, well, I'm happy about it. ja, <laughs> ja. Uh, dat is de reden waarom uh, ze hem bij de band hebben gehaald vanwege zijn kookkunsten. Maar goed, um, uh, <laughs> we, we'll do it with you in English because you can understand the Dutch language, Valerio. Mm -hmm. um, what's what is darker all about? for you. What is darker all about? Mm -hmm. um, this is, uh, uh yeah, well, this, this, is a big question, eh? Yeah, One yeah. general questions that will, yeah, pretty much take me about an hour and a half to answer, but. make it short. Darker, <laughs> make it short. <laughs> It's a beautiful, it's a beautiful release uh, uh for for music that we love, mm -hmm. inspired by things we love. Um, for me, it's it's just a pleasure to be in this band and and to sort of be able to convey all these influences and passions that uh, that I obviously share with uh, Yeps and Evelyn, of course. Yeah. Do you have something with that uh, darker days uh, of the, the 80s, where uh, uh, your music is all about? Well, it's definitely music that I grew up listening to. Yeah. Um, it's it's actually something that Yeps and I bonded right away with. I remember still the very. I mean, I know Yeps from uh, from from the scene. Uh, uh, I've known him for a number of years. Mm-hmm. But when we initially started doing music together, uh, and uh, he passed me a lot of his music, and we um, tried to do some music also together. I re- still remember the first conversation we had, and it was like textbook. Every single influence, he was like, "Okay, yeah, this is just music that I live, breathe, and listen to every day." So, mm. yeah, definitely. Ja, eh, hij zegt eh, dat het een, eh, ja, eigenlijk een soort tekstboek is geweest. ja, de, de heren hebben een duidelijke overeenkomst als het gaat om de opvattingen van muziek. kom ik even bij jou uit, Jeps. want, want ja, het, het, het, het, het is natuurlijk ja, vette elektronica, om het even zo te zeggen. Ja. Ja. Ja, dat is... ik kom zelf uit de, de heavy rock scene. Ja en eh, Valerio ook. Hm. Maar we hebben altijd de, de liefde gehad voor elektronische muziek. En met name de artiesten die daar op balanceren. Hm. Eh, die Depeche Mode, Nine Inch Nails, eh, How to Destroy Angels, maar ook Massive Attack. Hm. inderdaad, de, de wave uit de jaren 80, de, de synthpop uit de jaren 80. ja, al die dingen, ja, als, als muzikant gaan we er alle twee heel hard op. En, en die invloeden hebben we bij elkaar gegoten in een, in een nieuw jasje. En dat is darker geworden. Ja. Um, Valerio, do you have... Uh, eh, yeah, what, what are the response of the, the, the public and the crowd about your, uh, about your music? What you, what you done when what you uh, perform on stage or what else? Well, unfortunately, this has this hasn't been exactly the best year to perform music on stage, mm. and uh, it has been great nonetheless to release and uh, um, sort of uh, uh allow uh, allow the music to be out there. Uh, I keep receiving the right type of feedback, and thankfully, lately, um, um, it, it, it, it's nice to hear that people that I know would vibe with it uh, are actually responding right away. Mm. Um, of course, we don't make uh, um, a mystery of our influences in the music. Uh, they are pretty evident, and we celebrate uh, a type of vibe and a type of music, and people seem to uh, tune into that right away, and that's just rewarding. Ja. Ehm, nou ja, er zitten eh, verschillende eh, invloeden in. Maar eh, de, de, de mensen reageren over het algemeen toch ook heel bijzonder en verrassend op de muziek die Darker maakt. Ehm, ja, en dat, dat in een tijd, dat moet ik er ook even bij zeggen, dat het ook wel lastig is om op te treden. Ik, ik, neem aan dat ik het weer goed vertaald heb, Jeps, dit korte staan. Ja? ja. goed. Ja. <laughs> Ja. ik, moet me, ik moet mezelf eh, testen eh, ten opzichte van dat andere interview. Eh, dus, <laughs> dus ja, dus, even, even voortgaan uh, bij jou weer. Ehm, want ja, het ligt natuurlijk een beetje stil. Maar zijn jullie eigenlijk ook een band die het moet hebben van behoorlijk wat publiek? Want ik kan me voorstellen, want Hoop bijvoorbeeld, dat klinkt toch redelijk dynamisch. Eh, en stevig. Eh, maar eh, vinden jullie dat fijn als, als je dan in een goede zaal en een goed gevulde zaal dat, dat geluid kan laten horen? Ah ja, dat is natuurlijk waar we heel snel hopen naartoe te gaan. Hm. ik kan niet wachten. Weet je wel? Ik zit op dit moment zit ik in een kantine in de Avas live in hm. Amsterdam. En ondertussen is Floor Jansen op de achtergrond aan het optreden. Ja. En ik zie al die mensen op stoeltjes zitten en denk van ja, we zijn er bijna, maar dit is nog niet helemaal. En, en met Darker willen we straks eh, die podia eh, gaan bestormen en festivals. En ja, we willen daar gewoon die vibe over brengen. Dat hm. mensen gewoon uit hun dak kunnen gaan met de, de armen de lucht in enzovoort. enzovoorts. Hm. dat, is, dat is waar we voor staan. Eh, een donker geluid in, in donkere tijden, maar wat verlichting brengt. En Valerio zei het al, passion, eh, eh, eh, passie, dat is, ja, dat is wat ons bindt. Dat passie en liefde voor muziek, voor cultuur. Duidelijk verhaal. Ehm, weer, weer terug naar de EP. E ehm, I, will go back to Valerio. the rainy days. is that all what also what you told us in a few seconds ago? is rainy days also een. Yeah, uh, the, the, the vibe and the music, what you will play on stage and what it's all about for you? Well, I, I have to say, I'm, I'm with yes, I can't uh, uh, wait um, until we manage to play this live for actual um, for an actual public. Well, public, mm-hmm. like you said, is there, although this is not uh, the, the, the, the, best scenario or the best uh, moment to um, enjoy the old uh, being together and sweating together and hands in the air indeed. Uh, but this is this is going to be something that uh, once we manage, once the time is right to bring it on stage, is going to be very exciting. Uh, het eh, gaat erom dat eh, ook hier de zaal weer eigenlijk weer moet zijn zoals vanouds. zweten en ook handen in de lucht en gewoon lekker bewegen. Um, Valerio, oh, oh, I, will go back with you again. Uh rainy days, de, de, de, de, de, de, ja... Mi, m, uh, eh, well, I'm a little bit stuck in English now. <laughs> no yeah. <laughs> Um, ehm, what's what's uh, the the title mean? Rainy days is uh, all all the the stuff what uh, what you wrote or, or what what you all wrote for for the for the band. Is that? I think, I think this is a question that is better asked to yet. Oh, all right. Oh, oh, I, I, will go. Oh, yeah, yeah. He's the, okay. He's the brain of the operation here. Okay. So. <laughs> well, I'll go back to Jeps. Yes. Nou, dan, ik, ik moet terug naar Jeps. Dus nou, dan ga ik naar Jeps. de Rainy Days. Dus, dus de inhoudelijke kant, dus de songteksten, daar eh, wil ik het eh, Want dat, dat was eigenlijk <laughs> waar ik naartoe wilde. Ehm, want eh, het, het vermoedt natuurlijk een, ja, een beetje grijs, grijs verhaal eigenlijk. Wat jullie op die EP willen doen. Ja, Rainy Days, de hele EP is eigenlijk het thema van Rainy Days. gaat over het kan zo tegenzitten in het leven. Er mm. kan zoveel regen op je donder vallen. Maar er is altijd op het eind komt de zon door. Hè? Als de wolken voor de zon weggaan, eh, schijnt het licht weer op het leven. En als je daarop kan wachten, dan is ieder probleem heeft een oplossing. En eh, ondanks dat wij darker heten en dat de muziek heel donker is eh, van tijd tot tijd, zit in, in de muziek zit heel veel hoop. En nummers als Hope, Love's Gonna Save Us, maar ook Rainy Days gaat daar gewoon over. ja. En los van dat vonden wij het heel ironisch dat deze zomer eh, dat er zoveel regen viel in Nederland. En dat onze, EP e uitkwam die Rainy Days heette. En op de dag, op de dag dat die uitkwam was het, althans in Tilburg, eh, was het echt eh, regenweer. Dus het was echt perfect weer voor, voor onze plaat. Ja, um... Ja, want eh, dan, dan, blijf ik even bij je, Jeps. Want eh, is het ook zo dat, dat mensen dan geduldiger eigenlijk moeten zijn? Want ik bespeur soms wel eens eh, dat we nog wel eens ongeduldig zijn met z'n allen. ja, en, en vooral nu in zo'n tijd als waar we nu in zitten, een pandemie. Hm. Mensen hebben een kort lontje. weet je wel, zijn heel erg met zichzelf in de knoei en met zichzelf bezig. Terwijl we volgens mij allemaal hetzelfde willen. En dat is gewoon gelukkig worden, mm. van elkaar houden. En eh, ja, die thematieken, die zitten heel erg in onze muziek. Eh, ja, we willen eigenlijk een soort van mensen gewoon hoop geven en een oplossing voor problemen. En vaak zit problematiek, zit hem gewoon, uh, of de oplossing zit hem vaak in hele simpele dingen. En dat is goede communicatie met elkaar. En wat is de beste manier om met elkaar te communiceren? Dat is gewoon muziek. Mm. Weet bij elkaar komen, luisteren, genieten. Eh, dansen, zweten, wat Valerio ook al zei. Ja. Hm. dat, is, dat is waar wij voor staan. Hm. The power of music. The power of music, ja. De kracht van muziek. exactly. Ja. Ehm, eh, is het... Eh, ja, voor voor Valerio. Um, ehm, the, we have nu in a time that we are a, little bit, uh, more uh, less patience. That that's that was what what I want to say. How uh, how is it about you? Do you take the time for uh, the material you you made with you uh, uh with you all from Darker? Um, by taking the time, you mean do you take the time to work? On yeah, the, uh, the process for for making rainy days. Take the the, the, the yeah take the time to make uh, make this uh, this uh, extended play. That, that's well, what I definitely, definitely. And and although these are impatient times and these are really really strange days that we're living, -huh. Hmm. um, uh, it is really a, uh, a, testament to the power of, of art and music uh, yeah. that only in a moment right now, like like this right now, uh, something like darker uh, hmm. uh, could have happened, which hmm. had to do, of course, with the change in our private lives that made, for example, even the dynamics uh, that, are, that happen uh, and, and the time that we have to work on art, hmm. um, we somehow found uh, more time to um, work on art than ever before. Mm. And people that didn't have this kind of um, sort of optimistic approach, if you will, yeah. in the darkness. Yeah. Uh, suffered particularly. Uh, some of us, thank God, um, managed to turn the, uh, to turn this insecurity into into uh, communication. Yeah. All right. Communication, ja. ja. Eh, in deze onzekere tijden eh, nemen mensen dan ook meer tijd eh, voor de communicatie. het komt ook, wat ik al vroeg, van neem je dan ook de tijd om, om dit, dit soort dingen uit te werken. En dat is eigenlijk ook wat Valerie ook bevestigt in, in het hele verhaal. Van, van ja, dit, dit is misschien ook wel een uitgesproken gelegenheid om die tijd er ook voor te nemen. Dus tijd speelt dus bij jullie ook een belangrijke rol, Jeps. Zeker, zeker. En als je nagaat dat een nummer als Rainy Days is, eh, is in een proces van, ik denk, twee, drie jaar geleden is dat nummer geschreven. En mhm. het is geëvalueerd en met Valerio verder uitgewerkt tot wat het nu is. Mhm. Ehm, terwijl bijvoorbeeld de nummer als Hoop is in een avond geschreven. Weet mhm. wel? En, en dat is, eh, maar wel tijdens de pandemie. En dat is, dat is het mooie van eh, deze tijd we hebben allemaal de tijd om eh, onze kunst te laten bloeien en eh, te laten groeien. Hm. Eh, te ontwikkelen, aan een sound te werken. En ja, die tijd hebben we ook genomen. En we hebben echt ver vooruit gewerkt, want er liggen nog veel meer nummers op de planken. Hm. Ehm, en ja, we hebben eigenlijk de tijd genomen om niet te focussen op dit moment op live optredens, maar op releases. Hm. Een duidelijk verhaal. Gentlemen, heren, uh, I think it, uh, eh, it's time uh, to play some of the tracks about Rainy Days. Um, and I will thank you very much for the, the conversation here. Thank you. We thank you. Thank you. Okay. good evening, everybody. <laughs> okay, the Darker met By the Time You Read This, ook van dezelfde EP, Rainy Days. been till you can no more, till your legs are numb. You dig a hole for a grain of sand. Dinner there's a zone. Silly little thing, step into the sea. Drink until you're dumb, drink until you're sick. May some peace be with your soul. Try again. You're a sand or oh, seven There's hell in your heart Like Eve, like Adam This could be heaven You're a or oh, seven No peace for us Like Cain, like Cain someone else while you stand Ze hebben ooit eh, meegedaan aan de Rob Akda Award. En eh, ik moet dan nog steeds aan het hilarische moment eh, denken... bij de afkondiging op een gegeven moment... toen die band van het podium af moest... en dat de opbouw van de volgende band al was begonnen pom. Ze komen uit Amsterdam en dan hoorde ik Pepervisser ook heel zeggen pom, pom, pom, pom. Maar eh, de, band eh, maakt hele eh, pittige muziek. Kim is de, een van de singles die van de EP Lately is gehaald. Ook in juni uitgebracht en ook daar zijn we een beetje mee aan het spelen geslagen. Darker hoorde je ervoor met Rainy Days en... By the Time You Read This. Ook een van de tracks die op die EP staat. Nou, we hebben nog eh, wat uh, primeurs te verhapstukken. De laatste, want we hadden al bijvoorbeeld Colin Hoeven. En daarachter hadden we de Cruise. Ik had het een beetje... Ja, dat ging helemaal niet goed. Omdat verdonschot een beetje moeilijk liep te doen. Dus het afspeelsysteem. En dan eh, zie je een zand lopen. En dan kan je nog wel eh, uren gaan zitten wachten voordat het eh, misschien instart. Maar uiteindelijk deed hij het dan. Maar <laughs> precies in de verkeerde volgorde. Goed, dat overkomt dan wel eens wat, wat, wat, mij wel vaker in dat opzicht. Ehm, maar deze band die hebben we hier in april gehad. En ze zijn toch altijd eh, redelijk ons goed gezind in het eh, afgeven van het eh, nieuwe materiaal. Want ook deze single en de vorige Shimmering Light bijvoorbeeld... Die, die staat ook al lange tijd in het speellijstje bij de omroep bij ZFM zelf. Dus daar komt hij nog op gezette tijden komt hij nog wel eens voorbij. Dat is de vorige single. Maar dit is de nieuwe, die komt morgen uit... Maar wij mogen hem al draaien. Hier is Kafka met Out of Tune. andere reden dat we Charlotte eh, draaiden met eh, Better When It's Dark. Daarvoor hoorde je Kafka met een nieuwe single. Want Charlotte eh, gaat binnenkort ook weer met nieuw materiaal komen. Dus wat dat er gaat, kunnen we daar ook weer het nodige van verwachten. Het laatste is deze bijzondere nummer van Alaska. Want vorige week vrijdag hebben we zien de Piers Alleen Frank Bond en Ferry Jonk die, eh, die speelden eh, daar in een akoestische setting. En ze zijn alweer bezig met nieuw materiaal. Dus Alaska komt dus ook met een vierde album als het allemaal goed gaat. Ehm, dit was nog van het eerste album Never Cry Wolf. Als ik je spreek, dat is dan komende zaterdag. En dan zitten we middenin de Dutch Grand Prix. Spreek je volgende week sowieso weer met dit programma. Dag hoor.